Twee oud-werknemers van een instelling in Amsterdam zeggen dat die hulp door een gebrek aan goed personeel steeds meer in het gedrang komt en dat personeel het slachtoffer is van geweld en bedreiging met messen. Er zijn 25 van zulke behandelcentra voor probleemjongeren, waar in totaal zo'n 1600 jongeren worden geholpen. De oud-werknemers vertelden de NOS dat het personeel meestal wel goed is opgeleid, maar niet is opgewassen tegen de harde praktijk in de instelling. De vakbond, vakbond Advocabo onderschrijft dat. De zilveren camera voor de beste nieuwsfoto van het jaar is toegekend aan Pim Ras. Hij maakte een foto van het drama op Koninginnedag in Apeldoorn. Op de winnende foto is op de voorgrond het bebloede hoofd van de dader te zien... die met zijn auto tegen het monument de naald was gebotst... en op de achtergrond de bus met de koninklijke familie. De Bob Angelo-penning van het COC is toegekend aan tv-presentator Arie Boomsma en de remonstrantse broederschap... Boomsma krijgt de penning omdat hij volgens het COC als beleidend christen op lichte en liefdevolle wijze homoseksualiteit bespreekbaar maakt. De Remonstrantse Broederschap was het eerste christelijke kerkgenootschap dat homorelaties accepteerde. Voetbalclub PSV heeft aanvaller Jonathan Reis op staande voet ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat de Braziliaan verboden middelen heeft gebruikt. Bovendien weigert hij volgens PSV professionele hulp om van de middelen af te komen. Na de kerstvakantie in Brazilië kwam Reis vijf dagen te laat naar het trainingskamp in Valencia. Volgens PSV had hij een fysieke achterstand en was hij extreem vermoeid. Reis werd daarom voor onderzoek naar Eindhoven gestuurd... waar werd geconstateerd dat hij verboden middelen had gebruikt. Het weer. Vanavond en vannacht gaat het overal licht vriezen en is er kans op gladheid.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 In tweede uur komt er nog een wat eh, andere werkje van hem eh, voor. En dan heel anders, heel andere muziek van dezelfde man. Een andere nieuwe cd van het label Phoenix Muziek is A Fair and Meadow van Helene Davis en Skim Scoffbar. Het is altijd leuk die samenwerking tussen de artiesten. Dan nog een nieuwe cd. Het kan weer niet op deze week. In het eh, rijtje van eh, eh, de uh, World Music, The Very Best of Afrika. Nou, je kan het allemaal meelezen via zfmzandvoort.nl. Dan ga je even naar programma-info. En daar vind je de lijst van deze aflevering Tap Zappie. Veel luisterplezier. Tatani into yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Ao, ay, ay, ay. Jorge Bico, ay, ay, ay, fel. Ay, ay, ay. Jorge Bico, ay, ay, ay. Ao, ay, ay, ay. Joji bi akome ya ya ya ye fe o. Aya ye. Joji bi ko ye aya ye. Aya ye fe. Joji bi akome ya ya ya ye fe o. Aya ye. Joji bi ko ye aya ye. ya money atae. Yeah, yeah, jemofia moni hataye moko yakote niye ebashi keke boho moko hun yakote niye ebame keke boho moko hun yakote niye ebake mene magbele Roka ya ye ha ya ye ha ya ye ye. Kaya ye, haya ye, haya ye. Ao haya ye fe. Jo yi bi akome ye, haya ye fe o. Haya ye. Jo yi bi ko ye, haya ye. Haya ye fe. Haya ye fe. muziek van de CD Pure Stillness van Henning Flintholm van het label Phoenix Muziek. met die CD gaat, gaan we misschien wel nog even door. als de volgende CD en tevens de laatste CD van dit eerste uur van aflevering 656 van Tepseppi. Natural Balance niet goed doet. En, eh, eh, dat gaan we even proberen. In ieder geval tot straks na het nieuws nog een uurtje Tepseppi. Dag.